Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Groot-Brittannië zet 23 Russische diplomaten het land uit. Aanleiding is de vergiftiging van de Russische dubbelspion Skripal en zijn dochter. Premier May maakte ook bekend dat alle bilaterale contacten op hoog niveau worden stopgezet. De Britten zeggen dat Moskou achter de aanval op Skripal zit. Rusland ontkent dat het iets met de zaak te maken heeft. Op verzoek van de Britten komt de VN-veiligheidsraad nog bijeen om over de vergiftiging te spreken. Ziekenhuizen moeten zich aan de van de Raad van State houden aan de salarisnormen voor topbestuurders. Een aantal ziekenhuizen en ziekenhuisorganisatie NVZ hadden een rechtszaak aangespannen tegen de minister van Volksgezondheid. Die stond een uitzondering op de regels niet toe. Vroeger mochten topbestuurders 130% verdienen van het salaris van de minister. Sinds 2015 kan dat niet meer. De ziekenhuizen zeggen dat ze op die manier geen goede bestuurders kunnen vinden. Duizenden stakende leraren hebben vandaag gedemonstreerd in Amsterdam voor hogere salarissen en een lagere werkdruk. Door hun staking wordt op veel basisscholen vandaag geen les gegeven. Zo'n 15.000 onderwijzers uit Noord-Holland, Utrecht en Flevoland liepen door de Amsterdamse binnenstad. Volgens de leraren is er een lerarentekort van 2000 dat in 2020 zal oplopen tot 4000. Leerkrachten in Noord-Brabant en Limburg voeren op vrijdag 13 april actie. Eerder legden leerkrachten in Groningen, Friesland en Drenthe al voor een dag het werk neer. De provincie Flevoland gaat de dieren in de Oostvaardersplassen bijvoeren tot 21 april. Dat besluit is genomen op advies van een dierenarts die voor Staatsbosbeheer werkt, meldt Omroep Flevoland. Eigenlijk voelt de provincie niets voorbij voeren omdat het voer alleen de sterkste dieren zou bereiken en de kuddes te groot zouden worden. Maar vanwege de maatschappelijke onrust is de provincie van mening veranderd. Het weer lenteachtig met geregeld zon, het is 8 tot 12 graden. Morgen aan het eind van de ochtend regen, in het noordoosten droog en een graad of 10.